Een vrouw van 101 in een verzorgingshuis kreeg de inenting als eerste. Daarna de andere bewoners en de verzorgenden. Hongarije is ook vandaag begonnen. Daar werden de dokters en medewerkers in de gezondheidszorg als eerste ingeënt. In Slowakije werd als eerste een lid van de Slovaakse pandemiecommissie gevaccineerd. Nederland begint op 8 januari met inenten. De burgemeester van de gemeente Altena in Brabant, waar Veen ondervalt, noemde vanmiddag de afgelopen nacht een dieptepunt. De afgelopen dagen was het al onrustig, maar vannacht werd er onder meer vuurwerk afgestoken... en dat kwam ook onder een brandweerwagen terecht. Berichten dat er vuurwerk naar de brandweer zou zijn gegooid... en anderen dat dat niet met opzet zou zijn geweest, spreken elkaar tegen. Het is vaker onrustig in Veen rond Oud en Nieuw. Forum voor Democratie heeft de nieuwe lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Wieberen van Haga staat op plaats 2. Hij zat voor de VVD in de Kamer, maar werd vorig jaar uit de partij gezet. Vorige maand sloot hij zich formeel aan bij de Kamerfractie van FVD. Eerder stond oud-Kamerlid Hiddema op de tweede plaats. Hij staat nu op 50 als lijstduwer. De omstreden leider van de jongere tak van FVD, Freek Jansen, staat nog steeds op nummer 7. Veel meer Nederlanders dan in andere jaren hebben een paard of pony aangeschaft. Vereniging Eigen Paard meldt een toename van bijna 25 ten opzichte van vorig jaar in de handel voor recreatiepaarden. Mensen hebben door de coronacrisis meer tijd en ook meer geld over doordat ze niet met vakantie gaan. Het weer. Vannacht veel wind, aan zee stormachtig, temperatuur rond 5 graden.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 Pride lasting underground, string a lies on by. Help me glimpse the sun through tall trees up above. Get out of this jungle, gotta do what jungle does. Do or die, do or die, do or die in jungle mind. Do or die, do or die, do or die to stay alive. Do or die, do or die, do or die in jungle mind. Do or die, do or die to stay alive. Do or die die, you go die, you go die. tangled die. Won't you come? Jenga. I've been on a three day bender. Ass is real, I'm a style bender. Southsider, not an Eastender. Tiny, I scratch that temper. Better make a girl scream like Benga. Ah, uh, big back like Brenya.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 DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. of my mind. Can't stop this feeling inside. All day, a song in my head. It makes me sing like that. fijne dagen en een voorzitter.